Jonge gezinnen trekken vaak naar grote steden en daar is het aantal ouderen relatief laag. 18% van de bevolking is nu 65-plusser. 20 jaar geleden was het 13%. Luchtvervuiling door kolencentrales kost jaarlijks duizenden Europeanen het leven. Dat staat in een onderzoek van onder meer het Wereld Natuurfonds. In 2013 was het aantal slachtoffers bijna 23.000. De meeste doden vielen volgens de onderzoekers door centrales in Polen. In Nederland stierven dat jaar 620 mensen door de vervuilingseffecten van kolencentrales, schrijven de onderzoekers. De afgelopen jaren is in Nederland een aantal centrales gesloten, maar er zijn er ook drie geopend. Boris Johnson vindt dat Andrea Leadsom de nieuwe Britse premier moet worden. In een verklaring zegt Johnson dat ze de kracht, het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid heeft die nodig zijn om het land te leiden. Leadsom is namens de conservatieven minister van Energie. Ze was in de referendumcampagne een van de prominentste voorvechters van een brexit. In de race om de opvolging van premier Cameron gaat ze in de peilingen op kop samen met minister May van Binnenlandse Zaken. Boris Johnson maakte vorige week onverwacht bekend dat hij geen kandidaat is. De voetballers van IJsland zijn bij terugkomst in Reykjavik als helden ontvangen. Ze werden opgewacht door tienduizenden mensen. Met een open bus werden de spelers van bondscoach Lagerbäck door de stad gereden. IJsland verloor in de kwartfinale met 5-2 van Frankrijk.